Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt statiegeld op blikjes fris en bier. Eind volgend jaar wordt het ingevoerd. Dat is echt nodig, zegt het kabinet, want elk jaar belanden er in Nederland 150 miljoen blikjes in de natuur, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. Ter vergelijking, dat is ongeveer zo'n 25 Olympische zwembaden vol. Dus dat is gigantisch veel. Die liggen in het bos, in de sloot, op straat. Voor mij en voor heel veel mensen een enorme bron van irritatie. Dus ik ben echt heel blij dat we deze doorbraak voor het milieu nu hebben kunnen bereiken. Brouwers en frisdrankproducenten wilden tot nu toe niet dat er statiegeld op blikjes kwam, want dat levert veel gedoe op. Het kabinet had met ze afgesproken dat het plan niet door zou gaan als ze het zwerfvuil zouden terugdringen, maar het is alleen maar meer geworden. Avondje blowen en dan weer achter het stuur kruipen, dat doen steeds meer jongeren, blijkt uit onderzoek van Team Alert. Ze vroegen jonge mensen hoe ze denken over autorijden na drugsgebruik. En dat doet een groeiend aantal jongeren gewoon na gebruik van wiet, coke of speed. Ook denken ze dat vrienden nog prima kunnen rijden. Niet met de auto naar huis gaan is ook niet echt een optie, zeggen de jongeren tegen deze onderzoeker. Zo vinden ze een taxi of het openbaar vervoer vaak te duur. Ehm, slecht beschikbaar of vinden ze het gebrek aan privacy in een taxi of het openbaar vervoer vervelend. Ze vinden het namelijk niet fijn dat andere mensen kunnen zien dat zij onder invloed van drugs zijn wanneer ze bijvoorbeeld op de terugweg zijn van een festival. Team Alert gaat nu extra campagnes bedenken zodat er meer gepraat wordt over autorijden na een jointje. Dag en nacht kunnen mensen in Twente ze horen vliegen drones. En die dingen gaan automatisch de lucht in zonder dat iemand aan de knoppen zit. Dat is een primeur in Europa. De brandweer heeft zo een paar extra vliegende ogen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het eh, binnenkomen van de alarmering van een locatie. En op het moment dat die binnenkomt vliegt hij naar die locatie toe. En zo kunnen ze sneller zien of er iets aan de hand is. De drone wordt de komende tijd gebruikt op een plek waar niet te veel mensen wonen in de buurt van Enschede. weer. Op steeds meer plekken begint het te regenen. Het is tussen de 8 en de 12 graden vanmiddag. Morgen is het zo goed als droog. Heel misschien zien we de zon nog even en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB staat een kapotte auto op de A10, de ringweg van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld.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 en dit is de enige manier om het tijd te keren, zegt het dimissionaire kabinet. In Myanmar is regeringsleider Aung San Suu Kyi aangeklaagd... na de staatsgreep van maandag. In haar huis zou illegaal geïmporteerde apparatuur zijn gevonden. Ook de president en zijn vrouw zijn aangeklaagd. Sporters en andere betrokkenen bij de Olympische Spelen in Japan... worden vanwege corona flink beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat blijkt uit het eerste draaiboek dat de organisatie heeft gepubliceerd. De Spelen staan eind juli, begin augustus op de agenda. En het weer, regen, het is 8 tot 12 graden. Morgen droog en een graad of 9. I can get you too far, get you too far. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Louis ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo.